Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van Antwerpen zijn vannacht 15 huizen beschadigd geraakt bij een zware explosie. Van een van de huizen is de voordeur eruit geknald. Het lijkt een gerichte aanslag en de politie denkt dat er een link is met het drugsmilieu. De laatste tijd waren er vaker explosies, maar dit lijkt de zwaarste tot nu toe... vertelt deze verslaggever van de Belgische omroep VRT. De schade die is enorm. Minstens 15 woningen en een vijftal auto's in vier straten rondom zijn beschadigd. Eén iemand raakte licht gewond. Bij een ongeluk in Jernsum in Friesland zijn gisteravond vier mensen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten raakte van de weg, knalde tegen een boom... en kwam daarna in de sloot terecht. De slachtoffers zijn allemaal mannen van 35 tot 41 jaar. Ze overleden ter plekke. Er zijn geen andere auto's betrokken bij het ongeluk. Medewerkers van Tata Steel zijn in een WhatsApp-groep losgegaan over actievoerders die morgen de fabriek willen blokkeren. Volgens het Noord-Hollands Dagblad werd er in de appgroep een link gelegd met de blokkade en nazi-concentratiekampen. De top van Tata Steel keurt de afspraken af en zegt het te gaan onderzoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Formule 1-race van Australië gewonnen. Er vielen in totaal acht coureurs uit en er waren drie rode vlaggen. Verstappen noemt het bij Play een chaotische race. Ik snap sowieso niet waarom wij die rode vlag allemaal hadden. Want uiteindelijk alles wat er is gebeurd ehm, was allemaal eigenlijk op te lossen met een kraan of iets. Eh, en ja, door die rode vlaggen creëer je zoveel chaos. Maar Verstappen bleef cool. Lewis Hamilton eindigde als tweede. Fernando Alonso als derde. En de andere Nederlander, Nick de Vries, was een van de uitvallers in de race. Dan nog het weer. De trekken weg richting het zuiden. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door... maar in Brabant en Limburg blijft het tot de avond bewolkt. Het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.